Ik lui bij mijn toestand dan kwam ik mijn buurman tegen. Mooi ik man, wat was wat meer te Met al die nachten was voor de boeren straf. Maar het is weer terug en weekend toen weer op. Zo maar we toch, ja, zo maar we toch. Als thuis kind, oh ja. Zoom we het hoog, zoom over het hoog. Hij staat stil. Oh Ik ging les nog zo, kan ik was er een jongen geweest. Het was twintig jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven tijd, wat is toch maar iets lauwers meer? En al die nije plan vergeet ik leven weer. Zo maar weer zo maar weer hoog, als thuiskeer. Oh ja, maar weer zo maar weer hoog, als thuiskeer. Daar stond ons wat te vroegen voor dag. En hier weet ook wel dat mij dan een bunsel lag. Der wordt zo schoon dat elke een weer zwemt. Werd eerst vernemt dat het in zo wind hemt. Zo maar we tog, zo maar we tog, als staarskiel. Oh ja, zo maar we tog, zo maar we tog, als staarskiel. die zegt Gunningers dan de boers of plat. Maar dialect is dat toch waar door op zien gaat. Toch wordt de laatste joden nog aan beeld En als het aan mij nooit de bliksem komen. Zo maar we het hoog, zo maar we het hoog, Ja, als thuis keer. Oh ja. zomertår, night, zomertår, strejskib. Je v a i